Marnik Jampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt de aanval op de Oekraïnse stad Sumy verschrikkelijk. Gisteren vielen zeker 34 doden door een Russische raketaanval. Trump zei verder dat hem is verteld dat er een fout is gemaakt... maar wie daarvoor verantwoordelijk zou zijn, werd niet duidelijk. In Israël doen oud-Mossad-medewerkers een oproep aan de regering... om te stoppen met de oorlog in Gaza, zodat de gijzelaars vrij kunnen komen... Ruim 250 oud-agenten van de geheime dienst hebben de oproep ondertekend. Afgelopen week was er al een soortgelijk verzoek van duizend reservisten en oud-reservisten. In de VS is een man opgepakt voor de brand afgelopen weekend bij gouverneur Shapiro van Pennsylvania. Die moest vanwege de brand met zijn gezin s'nachts het huis uit. De politie sprak al snel van brandstichting. Een motief is nog niet bekend. President Noboa van Ecuador is herkozen. Hij heeft bij de tweede en beslissende ronde van de verkiezingen de meeste stemmen gekregen. Zijn linkse rivaal Luisa González zegt de uitslag niet te zullen accepteren... omdat ze in de peilingen aan kop ging. De Peruaanse schrijver en Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij brak in de jaren 60 wereldwijd door en was een van de belangrijkste schrijvers uit Latijns-Amerika... Vargas Jossa probeerde in 1990 president te worden, maar dat mislukte. In 2023 verscheen zijn laatste roman, Ik draag mijn stilte op aan jou. De prijs voor het beste Nederlandstalige theaterlied is gewonnen door Tom van Kalmthout en Bart Reinink. Ze krijgen deze Annie M.G. Schmid-prijs voor hun lied Voor een meisje, over een jongen die geen vriendin kan vinden. De prijs bestaat uit een beeldje en 3500 euro. Het weer. De komende uren kan er nog een bui vallen. Later vandaag is het droog en zonnig bij 15 tot 19 graden. Morgen wordt het boven de 20 graden. Maar dan is er ook kans op buien met onweer en veel regen.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 bij luchtaanvallen op de hoofdstad Sanaa. Vermoedelijk zijn die uitgevoerd door de VS. De Amerikanen hebben er nog niets over gezegd. De bom die vrijdagavond ontplofte bij een pand van een Griekse spoorwegmaatschappij... was het werk van een extremistische groepering. Die schrijft in een brief dat de aanslag een antwoord is op de treinramp van twee jaar geleden. Daarbij vielen 57 doden. De Peruaanse schrijver en Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa is overleden. Hij was 89. Vargas Llosa brak door in de jaren 60 en was een van de belangrijkste schrijvers uit Latijns-Amerika.